Het staat in een rapport van de inspectie, vertelt deze verslaggever van RTV Noord. Waar het eigenlijk in de praktijk op neerkomt is dat er dusdanig veel verloop is in personeel... en ook dusdanig veel ziekte onder personeel... dat de jeugdbeschermers die het werk nou ja, dan nog wel doen een veel te zware caseload hebben. En dat zorgt ervoor dat gezinnen en kinderen te lang moeten wachten totdat er hulp is. En als die er dan is, zien ze steeds andere hulpverleners. De hele Raad van Toezicht van Jeugdbescherming Noord is opgestapt. Apeldoorn heeft weer stroom. Vanochtend om 5 uur viel de stroom uit bij bijna 900 aansluitingen. Pretpark Juliana Toren viel daar ook onder, waardoor het niet open kon. Meer dan duizend mensen stonden voor de poort te wachten. Maar ja, zegt de directeur, wat heb je aan een attractiepark zonder stroom? <laughs> Helemaal niks. <laughs> En stroom is nog eh, het belangrijkste natuurlijk, maar als je heel eerlijk nu zie je weer hoe afhankelijk je bent van internet. Want zonder internet werken onze attracties niet. Werkt eh, de kassasystemen niet, de wifi-systemen, internet, scanproblematiek. Eh, uh, Noem alles maar op. Inmiddels is het pretpark open. En door hittegolven gaan steeds meer insecten dood. Dat komt niet per se door de hitte, maar doordat het gif van bestrijdingsmiddelen... dat bijvoorbeeld in sloten en plassen ligt, veel dodelijker is als het warm is, zegt deze onderzoeker. Eh, dat komt omdat ze de stof sneller opnemen, omdat ze een hoger metabolisme hebben... Dus dan wordt uiteindelijk de concentratie in het organisme wordt, eh, hoger... en daardoor wordt het toxischer, giftiger. Doordat die pesticiden meer effect hebben wanneer het warm is... kunnen hittegolven de hoeveelheid insecten in Nederlandse waterplassen bijna halveren. En dat is ook slecht nieuws voor vogels die veel van deze insecten eten. Het weer, is af en toe bewolkt. Vooral in het noorden en op de Wadden kan het ook nog wat regenen. In de rest van het land blijft het droog met wat zon bij 22 tot 25 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is van de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Hoogmade en Hoofddorp Zuid 8 kilometer file.